Poppies kleine meid. Oh, het valt niet mee. Ja, de mensen zeggen telkens en dan hebben ze zo'n pret. Te klein voor tafellaken en te groot voor een vet. Voor ik maar was ik wist het wel en hoe. Dan ging ik naar een leuke dans en toe. Dat was dan wel wat anders dan in zo'n luffe klas, waar ik steeds hoor wie Dirk papi's kleine meid. Oh, het valt niet mee. Ja, de mensen zeggen telkens en dan hebben ze zo'n pret. Te klein voor gibt hochstens noch ein